Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse president Biden heeft in een toespraak opnieuw opgeroepen tot eenheid. Geweld is nooit de oplossing, zei hij. There is no place in America for this kind of violence, for any violence ever. Period. No exceptions. Biden hield die toespraak na de moordaanslag op Donald Trump. Hij werd tijdens een verkiezingsbijeenkomst afgelopen weekend beschoten en werd in zijn oor geraakt. In het publiek is er wel een man omgekomen door de kogels... en twee anderen raakten zwaar gewond. In de toespraak zei Biden opnieuw dat hij dankbaar is dat Trump niet zwaar gewond is. De uitstoot van gevaarlijke stoffen wordt minder gecontroleerd door een gebrek aan personeel. Daardoor kunnen niet alle controles worden gedaan of de controles zelf zijn minder goed. Dat kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid... omdat we gevaarlijke stoffen binnen kunnen krijgen... via bijvoorbeeld drinkwater of eten. De politie en het Openbaar Ministerie loven veel minder beloningen uit... voor onopgeloste misdrijven, dat schrijft de Telegraaf. Waar in 2017 nog bijna 80 keer een beloning klaar stond voor de gouden tip... was dat vorig jaar nog maar 14 keer... Een gouden tip kan bijvoorbeeld belangrijk zijn bij een zaak waarbij iemand al langere tijd is vermist. Een mogelijke verklaring voor de daling is dat er minder van dit soort zaken zijn, denkt het OM. Ja, en zo klonk het gisteren op veel plekken in Europa na de EK-finale. España! España! España! Spanje versloeg Engeland in de EK-finale in Berlijn met 2-1. Volgens de Spaanse bondscoach heeft het team de overwinning vooral te danken aan een familiegevoel. Bueno, eso es un aspecto importante. La convivencia, la solidaridad, todos esos valores que tiene este grupo, pero además tiene un talento futbolístico inigual. Ja, ze speelden echt als een team, zegt hij. En het allerbelangrijkste, het zijn allemaal toptalenten. Spanje won alle zeven wedstrijden dit EK. Vandaag wordt de ploeg ontvangen door de Spaanse koning. S'avonds is er een huldiging in Madrid. En het weer nog een prima dag met vanmiddag wat dunne wolkjes, maar vooral veel zon. Overdag blijft het droog.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 Hey, hey. Come on ZFM Voor Zandvoort en de regio Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Donald Trump is aangekomen in Milwaukee... waar vandaag de Republikeinse Partijconventie begint. Toen hij het vliegtuig verliet, balde hij weer zijn vuist... zoals hij dat ook deed vlak na de aanslag afgelopen weekend. De uitstoot van gevaarlijke stoffen wordt minder gecontroleerd... door een gebrek aan specialisten bij milieudiensten... blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Daardoor kunnen meer gevaarlijke stoffen als PFAS en asbest in het milieu terechtkomen. Bij een brand in een pand van Arriva in Maastricht is een aantal bussen in vlammen opgegaan. De brand woedde vannacht in een gebouw waar bussen gestald staan. Er raakte niemand gewond. Het weer, zon, het wordt 22 graden aan zee, mogelijk 28 in Limburg. Vanavond meer bewolking en kans op buien. war populär, er war so exaltiert, Kasa hatte Flair.